Een voorspoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Op het ministerie van Algemene Zaken is bijna de hele VVD-top bijeen... om te praten over een oplossing voor het politieke probleem rond de vrije artsenkeuze. PvdA-staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is ook bij de VVD. De PvdA-top, onder wie minister Dijsselbloem en voorzitter Spekman... overlegt op het ministerie van Sociale Zaken. Daarbij waren ook minister Ascher, partijleider Samsom... en de dissidente PvdA-senatoren Terhorst en Lindhorst, maar die zijn intussen weg. Het herstellen van de diplomatieke band tussen de VS en Cuba is volgens de Republikeinen een grote vergissing. Vanmiddag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Cuba hun diplomatieke relatie na ruim 50 jaar herstellen. De presidenten Obama en Castro hebben daarover afspraken gemaakt. De Republikeinen vinden het geen goede deal. Obama heeft volgens hen te veel weggegeven. Ruim 500 actievoerders hebben vanavond geprotesteerd op de Grote Markt in Groningen. Minister Kamp maakte gisteren bekend dat de gaswinning volgend jaar wordt teruggeschroefd naar bijna 40 miljard kubieke meter. Dat gaat de demonstranten niet ver genoeg. Zij willen dat Kamp de gaswinning vermindert naar hooguit 30 miljard kubieke meter per jaar. Het is het Griekse parlement niet gelukt een nieuwe president te kiezen in de eerste ronde van de vervroegde verkiezingen. De enige kandidaat, Stavros Dimas, haalde niet de benodigde meerderheid van 200 van de 300 stemmen. Vorige week besloot de Griekse regering de presidentsverkiezingen te vervroegen... om de verkiezingen niet samen te laten vallen met gesprekken over het steunpakket van de EU en het IMF. Die zijn in februari. De voetbaltopper tussen PSV en Feyenoord is door de Eindhovenaren gewonnen met 4-3. Diep in de blessuretijd scoorde Memphis Depay het beslissende doelpunt. Koploper in de eredivisie PSV heeft daardoor nu 4 punten voorsprong op Ajax en 12 op Feyenoord. Het weer is bewolkt en zacht met minima vannacht rond de 9 graden. Eerst is het droog, later vannacht valt er vaker regen of motregen.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 you. stuur jullie allemaal fijne dagen.